Dat zegt de Griekse minister van Openbare Orde. Hij zegt dat die aanwijzingen komen van satellietbeelden en onderzoek op de grond... Afgelopen maandag ontstonden binnen korte tijd op verschillende plaatsen brand in Griekenland. 83 mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Ook worden nog altijd tientallen mensen vermist. De komende dag openen in Athene DNA-posten... waar familieleden van slachtoffers hun DNA kunnen afstaan. Dat wordt dan gebruikt bij het identificeren van slachtoffers. Op de westelijke Jordaanoever heeft een Palestijn drie Israëliërs gestoken. Dat gebeurde in een nederzetting ten noorden van Jeruzalem... Twee slachtoffers zijn er slecht aan toe, de derde kon ter plekke worden behandeld. De dader, een jonge Palestijn, is volgens het Israëlische leger doodgeschoten. De afgelopen jaren waren er veelvuldig dergelijke aanvallen... maar de laatste tijd gebeurde het minder vaak. Noodweer heeft in Rotterdam een leven geëist. Op de Westersingel viel een boom op een auto met twee inzittenden. Eén van hen kwam om het leven, de ander is gewond. Ook op andere plaatsen leidden onweersbuien tot overlast... Bij Belveld reed een trein tegen een omgevallen boom aan. Niemand raakte gewond. Het treinverkeer tussen Venlo en Reuver kwam stil te liggen. Honderden mensen die op vakantie naar Marokko willen... kunnen niet weg omdat hun vlucht op het laatste moment is geannuleerd. Het gaat om klanten van touroperator Fly Orange... die vanuit Rotterdam naar het noorden van Marokko zouden vliegen. Zeven vluchten die Fly Orange had geboekt bij een Portugese chartermaatschappij zijn geschrapt. De twee bedrijven beschuldigen elkaar ervan dat ze hun verplichtingen niet nakomen.